9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De baas van de Zwitserse inlichtingendienst heeft kritiek geuit... over de manier waarop Nederland bekendmaakte... dat een Russische hekaanval op de OPCW is voorkomen. Hij zegt dat de persconferentie van minister Bijleveld begin deze maand... schadelijk is voor het werk van inlichtingendiensten. Volgens hem wordt alle informatie die in de media terechtkomt... door de tegenpartij gebruikt... en daardoor komen lopende operaties in gevaar. Minister Beideveld zegt zich niet in de kritiek te herkennen van de Zwitserse inlichtingenbaas. Julian Assange klaagt Ecuador aan voor het schenden van zijn rechten. Het zou hem onmogelijk worden gemaakt om contact met de buitenwereld te hebben. Verder wil de medeoprichter van Wikileaks voorkomen dat het land hem uit de ambassade van Ecuador in Londen zet, waar hij al zo'n zes jaar woont. Assange is bang dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hij de ambassade verlaat. In de VS kan hij worden vervolgd voor het publiceren van talloze Amerikaanse overheidsdocumenten. Een van de mannen die ruim een jaar vastzat voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012 is spoorloos. Vorige maand kreeg de 22-jarige Ibrahim C. te horen dat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd en Nederland moet verlaten. Hij kwam namelijk kort na zijn zelfstraf van 14 maanden opnieuw in aanraking met de politie. Maar nu is C. dus spoorloos. Het AD schrijft dat hij zich mogelijk ophoudt bij criminele vrienden. In Thailand zijn twee toeristen opgepakt die graffiti op een muur hadden gespoten. De muur was van een fort van bijna 800 jaar oud. De daders zijn een Brit en een Canadees, allebei 23 jaar. Ze waren gefilmd door een beveiligingscamera terwijl ze de, terwijl ze de muur bekladden. Naar eigen zeggen waren ze stomdronken. Ze kunnen een zelfstraf van maximaal 10 jaar krijgen... en een boete van zo'n 27.000 euro. Het weer dan nog.